Op het Tahrirplein in de Egyptische hoofdstad Cairo is woedend gereageerd op de toespraak van president Mubarak, waarin hij zei dat hij aan de macht blijft. Voor zover bekend is het niet tot geweld gekomen. De toespraak van Mubarak maakte een einde aan een feestelijke stemming op het Tahrirplein. In de uren voor de toespraak werd verwacht dat de president zijn onmiddellijke aftreden zou aankondigen. De honderdduizenden gefrustreerde betogers scandeerden anti-Mubarak leuzen en zwaaiden met schoenen. In de Arabische wereld is het een belediging om iemand een schoenzool te tonen. Mubarak heeft in zijn toespraak gezegd dat hij taken overdraagt aan vicepresident Suleiman, die eind januari werd geïnstalleerd. De Egyptische ambassadeur in Washington heeft gezegd dat Suleiman nu in feite president is. Suleiman riep het volk op tot eenheid en vroeg de betogers naar huis te gaan. De Egyptische oppositieleider El Baradei schreef in een reactie op Twitter dat Egypte zal exploderen en dat het leger het land nu moet redden. Minister De Jager overweegt tegen de verantwoording van de EU-uitgaven over 2009 te stemmen. Volgens hem is er van alles mis en ook de Tweede Kamer vindt dat er te veel onduidelijkheden zijn over waar het geld naartoe is gegaan. Volgens de Europese Rekenkamer kon van een kleine 2 miljard euro van de Europese uitgaven niet worden vastgesteld waaraan het is besteed. En dat is veel meer dan in 2008. De Consumentenbond vindt het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg op het kopen van medicijnen op internet ver onder de maat. De bond bestelde op internet 17 keer geneesmiddelen die alleen op recept te krijgen zijn. 15 keer werden de middelen geleverd zonder dat er om een recept werd gevraagd. De inspectie wijst de beschuldigingen over het slap toezicht van de hand. Het is lastig om buitenlandse websites aan te pakken, zegt de inspectie. Het weer, de regen trekt naar het oosten.